Ook zijn hele gezinnen omgekomen. Daardoor is er geen familielid meer in leven dat de identiteit van het slachtoffer kan bevestigen. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo. Van zo'n 1700 ongeïdentificeerde doden hebben de autoriteiten een vermoeden om wie het gaat. Van de anderen heeft de politie informatie vrijgegeven over hun kleren en fysiek kenmerken in de hoop dat iemand hen daaraan herkent. Het totaal aantal doden en vermisten na de natuurramp in Japan is gestegen tot boven de 28.000. De Amerikaanse oud-president Carter is voor een driedaags bezoek in Cuba. Officieel is het een privébezoek, maar aangenomen wordt dat hij zal proberen de spanningen tussen de VS en Cuba te verminderen. Vandaag heeft Carter onder meer een ontmoeting met president Raúl Castro. Er zal waarschijnlijk ook de zaak Gross aan de orde komen. De Amerikaan Gross is in Cuba onlangs veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens de Cubaanse justitie heeft hij communicatieapparatuur geleverd aan dissidenten. Die zouden daarmee toegang krijgen tot internet en dat zou de stabiliteit van Cuba in gevaar brengen. Mogelijk gaat Carter vragen om zijn landgenoot op humanitaire gronden vrij te laten. Telecomaanbieder T-Mobile zegt dat de landelijke storing van het mobiele netwerk verholpen is. Sinds gistermiddag konden naar schatting 2 miljoen klanten niet bellen, sms'en en internetten. Zowel klanten met een abonnement als mensen met een prepaid telefoon hadden last van de storing. Sinds middernacht zouden alle klanten weer toegang hebben tot het netwerk. De storing zat in een van de verbindingscentrales. Het weer, het is helder, op veel plaatsen vriest het licht. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag vrij zonnig en de maxima liggen tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden.